Ruim 2,5 miljoen mensen brachten voor kwart voor twee hun stem uit. Het cijfer kan niet worden vergeleken met dat van de vorige raadsverkiezingen, omdat er toen anders werd gemeten. De stemwijzer is geraadpleegd door meer dan 1 miljoen mensen. Naar verwachting komen daar vandaag nog eens 250.000 mensen bij, waarmee het record uit 2006 wordt verbroken. Tot 9 uur vanavond kan er gestemd worden. De laatste verkiezingsuitslagen worden waarschijnlijk pas vannacht bekend. Het tellen van de stemmen duurt langer, omdat de stemmen handmatig worden geteld. De regering van Oekraïne is zoals verwacht gevallen. Het parlement in Kiev nam een motie van wantrouwen aan tegen het kabinet van Julia Tymoshenko. Gisteren werd al duidelijk dat de regering zou vallen toen de fractie van oud-president Tjushenko uit het kabinet stapte. Waarschijnlijk stapt Timoshenko met onmiddellijke ingang op. Italianen beginnen van alle Europeanen het jongst met drinken. Gemiddeld beginnen Europeanen alcohol te drinken als ze 14,6 jaar oud zijn. Italiaanse pubers zijn 12,2 jaar oud. Zo blijkt uit een onderzoek van het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid. Het ministerie maakt zich zorgen omdat het coma-zuipen onder jongeren toeneemt. Verder is een verschuiving van het drinkgedrag te zien in Italië. Traditioneel drinken Italianen een stevig glas wijn bij het eten, maar zijn ze matig in de kroeg. Jongeren daarentegen drinken juist steeds meer in kroegen en nachtclubs. PSV-aanvaller Danko Lazovic vertrekt naar de Russische club Zenit Sint-Petersburg. PSV heeft Andy van der Meijden aangetrokken als zijn vervanger. Van der Meijden komt transfervrij naar Eindhoven. Hij heeft een contract tot het einde van dit seizoen met een optie voor nog eens twee jaar. De 30-jarige Van der Meijden speelde in het verleden onder meer voor Ajax. Het weer toenemende bewolking, maar het blijft droog. Middagtemperatuur loopt uit 1 van 5 graden in het noorden tot een graad of 8 in het zuiden. Morgen geregeld zon en een graad of 6.